Kema met het NOS Journaal. Minister van Justitie Grapperhaus is bereid om met Julio Potsch en zijn advocaten om tafel te gaan om tot een regeling te komen. Dat maakten de advocaten van Potsch, Geert Jan en Carrie Knopse bekend in het televisieprogramma Jinek. Als er tot een regeling komt, hoeft er volgens de advocaten geen rechtszaak te komen. Eerder deze week werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie... de Argentijnse autoriteiten op het idee bracht om Porsche in 2009 in Spanje aan te houden. Potsch werd door Argentinië verdacht van deelname aan zogenoemde dodenvluchten... waarbij tegenstanders van de Argentijnse dictatuur uit het vliegtuig werden gegooid. Inmiddels is hij vrijgesproken. In een Spaanse gevangenis is een Amsterdamse crimineel overleden aan een hartstilstand. Het gaat om Dennis Monge. Hij was 44. Hij zat in Spanje een straf van 11 jaar uit... vanwege het beheren van grote wietplantages in de buurt van Alicante. In die zaak liep nog hoger beroep. Mongen wordt ook in verband gebracht met een aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld in 2014, waaronder een vergismoord. In de eredivisie zijn afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld... die afgelopen zondag waren afgelast vanwege de storm. Sparta won in Rotterdam met 4-2 van ADO Den Haag. FC Emmen won in eigen huis met 2-0 van FC Twente. Boze supporters van Twente hebben na de nederlaag... de terugkerende spelersbus bij het trainingscomplex in Hengelo... korte tijd tegengehouden. FC Twente is op de ranglijst afgezakt naar de 13e plaats. De supporters eisen dat Wout Brama weer wordt opgesteld... en dat trainer Gonzalo Garcia vertrekt. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd... de tweede ronde van het ABN AMRO toernooi in Rotterdam te halen. De afgelopen twee jaar was hem dat nog wel gelukt. Griekspoor ging in twee sets onderuit tegen de Kroaat Filip Krajinovic. Het weer buien, vooral in het noorden, met kans op onweer, hagel en natte sneeuw.